Van uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De vier oppositiepartijen CDA, SP, D66 en ChristenUnie hebben grote kritiek op de justitiebegroting. De partijen willen aanpassingen, anders is de kans groot dat de begroting in de Eerste Kamer sneuvelt. Gisteren verscheen een kritisch rapport over de bezuinigingen bij het OM. Vandaag komt de begroting aan de orde in de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen. De Egyptische veiligheidsdiensten hebben in de Sinaï de afgelopen 24 uur 55 militanten gedood, zegt de regering. Er zijn geen onafhankelijke bronnen die de verklaring van de regering kunnen bevestigen, maar het is wel duidelijk dat Egypte al een paar dagen hard jaagt op militanten in de woestijn. Het aantal aanslagen door terroristen in de Sinaï is enorm toegenomen sinds de val van president Morsi in 2013. Bij een grote vechtpartij in een Duits aanmeldcentrum voor asielzoekers zijn negen mensen gewond geraakt. Vluchtelingen kregen ruzie met elkaar toen er iemand in een rij voordrong. De ruzie in het aanmeldcentrum in Elwangen ontaarde in een massale vechtpartij toen steeds meer mensen zich ermee gingen bemoeien. Uiteindelijk gingen twee groepen van in totaal 150 mensen met elkaar op de vuist. In Den Haag vanochtend duizenden politiemensen vier ministeries blokkeren. Het gaat om de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën en Veiligheid en Justitie. De politiemensen zullen de departementen afsluiten met voertuigen en een menselijke keten. De politiebonden voeren al lange tijd actie voor een betere CAO. PSV heeft het eerste duel in de groepsfase van de Champions League gewonnen. In eigen huis won het verrassend met 2-1 van Manchester United van trainer Louis van Gaal. De Engelsen kwamen in de eerste helft op voorsprong. Vlak voor rust maakte PSV gelijk en kort na rust viel de 2-1. Het weerperiode met regen. In de namiddag en avond een aantal stevige onweersbuien. Kunnen gepaard gaan ook met zware windstoten bij 17 of 18 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het begint langzaamaan iets drukker te worden. Op de A2 zijn de meeste problemen op dit moment van Den Bosch naar Utrecht... tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen 9 kilometer. Er staat daar een vrachtwagen met een klapband... waardoor de rechte rijstrook dicht is. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd bij het Ringvaart Aquaduct. Daar zijn slechts twee rijstroken open en dat levert drie kilometer file op. Verder op de A7 van Horen naar Zaandam bij de afrit Weidewormer 6 kilometer.